Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De geplande bezuinigingen op de PGB's leveren 300 miljoen euro minder op dan het kabinet had gehoopt. Maar doordat er 200 miljoen aan meevallers bij de PGB's komt het kabinet toch nog redelijk in de buurt. Dat zegt het CPB in een rapport dat is opgesteld op verzoek van de oppositie. Het kabinet wil 900 miljoen euro besparen door het aantal PGB's fors te verlagen. Volgens het CPB levert dat 600 miljoen euro op. Ook bestaat de kans dat het nog lager uitkomt als het kabinet een belofte van staatssecretaris Veldhuizen van Zanten die heeft beloofd dat mensen die echt zorg nodig hebben er niet op achteruit gaan. In Berlijn zijn twee mannen opgepakt voor het voorbereiden van een terreuraanslag. Ze zouden chemicaliën hebben gekocht voor het maken van een bom. De verdachten zijn een 24-jarige Libanees en een 28-jarige man uit de Gazastrook. De Duitse politie heeft ook een pand van een islamitische culturele vereniging doorzocht. Er wordt bekeken hoe serieus de dreiging was en wat de mogelijke doelwitten waren. Tienduizenden amateurvoetballers mogen dit weekend officieel niet spelen. De KNVB zegt dat tussen de 40.000 en 50.000 spelerspassen zijn verlopen. Die passen werden vijf jaar geleden afgegeven, maar veel voetballers hebben verzuimd de nieuwe aan te vragen. Die mogen dit weekend volgens de regels niet aan de nieuwe competitie beginnen. Op een middelbare school in Maastricht heeft een leerling paniek veroorzaakt met een airsoftwapen. Dat is een nepwapen waarmee computerspelletjes in het echt worden nagespeeld. Het is in Nederland verboden. De jongen van 16 pakte het in de klas uit zijn rugzak en haalde de patronen eruit. Dat veroorzaakte een doffe knal, tot grote schrik van zijn klasgenoten. De jongen zegt dat hij vergeten had het airsoftwapen uit zijn tas te halen na een toernooi in België.